eerst het NOS nieuws van 5 uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Komende ochtend gaan de luchthavens Newark en JFK in New York weer open. Dan is er weer beperkt vliegverkeer mogelijk. Derde vliegveld LaGuardia blijft voorlopig gesloten. De luchthavens gingen maandag dicht vanwege de orkaan Sandy... die over het oosten van de Verenigde Staten trok. Dodental door Sandy is opgelopen naar 40 tot 50. Alleen al in de stad New York zijn 18 mensen omgekomen. Verzekeringsmaatschappijen denken dat de schade wel eens in de tientallen miljarden dollars kan lopen. Ruim 8 miljoen huishoudens in 17 staten hebben geen stroom meer. Een kwart van die huishoudens is in de stad New York. Sandy is inmiddels afgezwakt tot stormkracht. President Obama zal vanwege het noodweer ook vandaag nog geen campagne voeren. Zijn republikeinse rivaal Romney wil dat wel doen in de staat Ohio... maar zal daarbij afzien van scherpe politieke uitspraken. De beelden van de rellen in Haren in het tv-programma Opsporing Verzocht... hebben gisteravond 35 tips van het publiek opgeleverd. Zeven verdachten zijn herkend. Vorige week werden de gezichten van de verdachten in de uitzending nog onherkenbaar gemaakt. Deze keer werden 18 mannen en één vrouw die zich afgelopen week niet vrijwillig hebben gemeld... duidelijk herkenbaar in beeld gebracht. Op de website van het programma staan foto's van 50 verdachten. Ze worden allemaal verdacht van vernieling en openlijke geweldpleging. Op 21 september gingen honderden jongeren naar Haren voor een Facebookfeest. In de loop van de avond ontstonden er rellen en waren er confrontaties met de politie. Ook werden winkels geplunderd en auto's in brand gestoken. Australië gaat meer militairen naar Afghanistan sturen. Het land wil eind 2014 weg uit Afghanistan... en heeft de extra manschappen nodig voor de overgangsperiode. Dat heeft premier Gillard in het parlement gezegd... bij haar jaarlijkse defensiespeech. speech. Ze benadrukte dat Australië nog altijd op schema ligt om de troepen voor 2015 uit Afghanistan terug te trekken.